Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Hamas houdt nog 137 mensen uit Israël gegijzeld zegt Israël. Tot nu toe heeft Hamas 110 gijzelaars vrijgelaten tot de gevechten vanochtend weer verder gingen. En dat terwijl er nog druk onderhandeld werd over het verlengen van de gevechtspauze, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Nou, we weten dat die gesprekken stuk zijn gelopen op een discussie over welke gijzelaars er nou vrijgelaten zouden worden op, eh, door Hamas. Dat is een discussie waar ze niet uit zijn gekomen. Maar alle partijen hadden wel aangegeven dat zij in principe positief tegenover een verlenging van het bestand stonden. Eh, dus er wordt toch eh, doorgesproken, dooronderhandeld. Ondanks het feit dat die gevechten toch weer zijn hervat. Qatar, dat de onderhandelingen leidt, zegt dat de onderhandelingen al erg moeizaam verliepen. En nu er weer gevochten wordt, wordt het alleen maar moeilijker om te praten. Horecapersoneel krijgt er tussen de 8 en 12 procent meer salaris bij. Dat is de uitkomst van CAO-onderhandelingen. En vakbond FNV is ook blij, want ook voor stagiaires in de horeca is er goed nieuws. Er is opgenomen een minimum stagevergoeding van 350 euro. Eh, tot nu toe is het zo dat er geen vaste vergoeding is afgesproken. Op het moment dat er een definitief akkoord is, betekent concreet minimum stagevergoeding komt van 350 euro bruto. Het komende jaar gaan vakbonden en werkgevers verder onderhandelen voor een definitief akkoord. En mannelijke onderzoekers maken meer kans om cum laude te promoveren dan vrouwen. Soms zelfs dubbel zoveel, ook als ze dezelfde beoordelaar hebben. Deze wetenschapper van de Universiteit van Amsterdam onderzocht het. En het komt volgens hem doordat de beoordelaars nog steeds vaak mannen zijn. Omdat in de wetenschap, en zeker aan de top van de wetenschap, veel meer mannen werken dan vrouwen. Nou, wat we weten uit eerder onderzoek is dat mensen vooral positief zijn op mensen die op hen lijken. Dus als een commissie veel mannen betreft, en er zitten daar heel veel mannen in... Ja, dan zijn die vaker positief over proefschriften van ook mannelijke onderzoekers. Een onderzoeker weet wel wat er moet gebeuren. De eerste oplossing zit in die commissies. Als we die commissies diverser maken, dus dat er niet alleen mannen in zitten... maar ook meer vrouwen of bijvoorbeeld mensen van kleur... Ja, dan is de kans groot dat er ook diverser beoordeeld gaat worden... en dat de kans voor vrouwen om cum laude te krijgen groter wordt. Een andere oplossing is volgens hem om cum laude helemaal af te schaffen. Dan heb ik nog het weer voor je. Op veel plekken zon, behalve in het zuidoosten. Het is koud tussen de 0 en 2 graden. Langs de noordkust kans op sneeuw. En later vanavond en vannacht kan dat ook op meer plekken gebeuren. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste vertraging heb je onder meer op de A2 vanmiddag... van Amsterdam naar Den Bosch tussen Breukelen en de afrit Utrecht Centrum. Het oponthoud is daar nog een kwartier. Eerder op de middag gebeurde er ook een ongeluk, maar de weg is wel vrij de A4 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Den Haag... tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade. Daar heb je een kwartier extra reistijd. Net als op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar...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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verkenner Ronald Plasterk wil een tweede ronde langs een aantal partijleiders. Vanmiddag zei hij dat hij meer tijd nodig heeft... en dat hij niet op 5 december klaar is, zoals de bedoeling was. Voor de opslag van consumentenvuurwerk zijn strengere regels nodig... want het vuurwerk is wel gevaarlijker dan gedacht. Dat zegt de Universiteit Twente na onderzoek. Het lichte vuurwerk is vaak onbetrouwbaar. En voor een 33 jaar oude roofmoord in Rotterdam is een verdachte opgepakt. Een man van 59. Begin 1990 werd een winkelier overvallen en doodgeschoten door twee mensen.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 Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, dat zo'n oude Brini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote Emma water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas... Toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al, die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenuien? Nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, zeg.